Kees Groot met het NOS-journaal. Nigeria eist bijna 6 miljard euro schadevergoeding van Shell, melden media in het Afrikaanse land. Het geld moet de schade compenseren van een groot olielek in december 2011. Toen stroomde naar schatting meer dan 6 miljoen liter olie de zee in. De schadevergoeding zou vooral gaan naar lokale vissers. In het Groningse Scheemda woedt al de hele avond brand in een papierloods. De brand veroorzaakt zeer veel rook. Bewoners in de wijde omtrek moeten ramen en deuren gesloten houden. Volgens de brandweer zal de rookoverlast nog wel even aanhouden. De papierloods staat op een terrein van een afvalverwerker in Scheemda. In Ede is per direct een samenscholingsverbod van kracht in de buurt van een leegstaand winkelcentrum. Jongeren veroorzaken er ernstige overlast en zijn gewelddadig. De ongeregeldheden zouden zijn ontstaan na de sluiting van een Marokkaans jeugdhonk in Ede. Op de Dam in Amsterdam is vanavond een demonstratie gehouden uit solidariteit met de inwoners van de Syrische stad Aleppo. Zo'n 300 mensen deden mee aan de betoging, onder wie veel Syriërs. De oprichter van de anti-islambeweging Pegida is veroordeeld wegens opruiing. Een rechter in Dresden acht bewezen dat Loets Bachman vluchtelingen op Facebook vee en rotzooi heeft genoemd. Het OM had zeven maanden cel geëist. De rechter legde een boete op van bijna 1000 euro. Bachman ontkent dat hij de berichten zelf heeft geplaatst. Atletico Madrid heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Spanjaarden verloren vanavond in München met 2-1 van Bayern. Maar omdat ze vorige week de thuiswedstrijd met 1-0 hadden gewonnen... gaan ze toch door naar de finale. Atletico treft daar de winnaar van het duel tussen Real Madrid en Manchester City. Dat wordt morgen beslist. Het weer, het is helder en vooral landinwaarts koelt het vannacht flink af. Lokaal kan nachtvorst mogelijk zijn. Morgen blijft het nagenoeg overal droog en schijnt de zon volop.